Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Justitie in België onderzoekt of het neersteken van twee politieagenten gisteravond in Brussel een terroristische daad was. Eén agent overleed, de andere ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens Belgische media riep de dader Allahu Akbar. De politie heeft hem neergeschoten en aangehouden. Berichten dat hij is overleden worden door justitie tegengesproken. In het derde kwartaal telde Nederland een record aantal toeristen, meldt het CBS. Het waren er 14,6 miljoen, 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en ook meer dan voor corona. Het aantal binnenlandse toeristen nam wat af, maar het aantal vanuit het buitenland verdubbelde. Het aantal Britse toeristen was zelfs bijna zeven keer zo hoog. Schrijfster Anjet Daanje heeft de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen... voor haar roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris. Ze ontvangt een bedrag van 50.000 euro. De 57-jarige Daanje is opgeleid als wiskundige... en schrijft al tientallen jaren romans... maar brak pas in 2019 door met haar roman De Herinnerde Soldaat. Duikers hebben voor de kust van Florida een groot stuk van de Challenger gevonden. De space shuttle die in 1986 explodeerde. Ze waren voor een documentaire op zoek naar een verdwenen vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog... maar stuitten toen op het kenmerkende hitteschild van de space shuttle. Het gaat volgens NASA om het grootste teruggevonden stuk in meer dan 25 jaar. In de eredivisie heeft Feyenoord gisteravond met 1-0 gewonnen van Cambuur. Door de zegen passeren de Rotterdammers Ajax... en staan ze nu op gelijke hoogte met koploper PSV. Het weer. Het is vannacht droog, minima tussen 6 en 10 graden.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 that you wanna go out there and see the world and all its truth There's a lot that you can do without giving in But one of these days Tell me do you wanna believe it? Tell me would you wanna receive it?